Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Na een vervalste corona-check-app gaat er nu ook een neppe Corona scanner app rond. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. Bij die neppe scanner kleurt het scherm sowieso groen of je nou een geldige of een foute QR-code scant. Dat is bedoeld voor ondernemers die niemand willen buitensluiten volgens de makers. Het ministerie heeft nog geen aangifte gedaan, maar doet dat als het nodig is. Vorige week bleek dat er massaal valse QR-codes worden gebruikt. Een deel daarvan is nu geblokkeerd. Restaurants en cafés zijn niet blij met de nieuwe coronaregels die het kabinet vanavond gaat aankondigen. Ze moeten vanaf morgen al om 7 uur s'avonds dicht zijn. Maar het is nog maar de vraag of dat ook gaat gebeuren. Kroegbazen en restauranthouders zijn not amused, zegt Koninklijke Horeca. Dus om dat balletje dan weer terug te leggen naar de horeca, waar overigens feitelijk blijkt dat die percentages besmettingen helemaal niet zo hoog zijn die daar opgelopen worden. Ja, dat is, is een slechte zaak. Een jongen van 16 heeft op zijn school in Bergen op Zoom zijn docent in het gezicht geslagen nadat hij zijn mes had afgepakt. De jongen ging er na de klap vandoor en gooide een ruit in bij de school. Nadat hij een verklaring had afgelegd op het politiebureau besmeurde hij zijn cel. Ze hebben hem naar een gesloten inrichting gebracht. En bij een volkstuintje in Haarlem worden ze ineens overspoeld met mensen met verrekijkers. Een zeldzaam vogeltje zit in een boomtop te genieten van Noord-Holland. Als je hem dan ziet, dat is iets ongekends. Dat is zo verschrikkelijk leuk. De hopzitter. Een lichtbruine vogel, zo groot als een duif. En hij heeft een opvallende oranje kuif en vliegt vooral elegant. Normaal zit het beestje nu in Zuid-Spanje, maar hij bivakkeert even in Haarlem. Ja, het is leuk. Het is niet meer, eh, het is geen, eh, de wereld eh, blijft wel doordraaien. Heb je hem al gespot? Ja, ik heb hem al gezien. Ver weg, helaas. Ver weg. Ook een fotootje gemaakt, maar ook heel ver weg. Dus... Vandaar dat ik ook net tegen je zei, hop. De hop wordt bijna nooit gespot in ons land. Heb ik het weer nog, er komt later vanmiddag wat regen aan. Ook vanavond hou je kans op buien. Dit weekend blijft het wisselvallig en het wordt ietsje warmer, 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 y'all want me? You want it when you saw me. I like how you look, baby, call me. 哈哈。 <laughs> your time goes house freak, huh? played the game of life, and I beat ya. Show me what.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

خليت جسد تبيستي بيبي سون ما في قبلت ناش تلير كنشرب كنشوفك في الكيسان بيبي خاتوني كريس لاش ديك الله فيسن زين بو باطو ميك معاكي باغي نشوف مون فيس جام والديك بغاو يعرفو فين ساكن تحيتي شنو كندير كنصرف وسط العديس ساكن قلبي شاف هو تا فايون باركي ريكو على ودك ما سترجع كومبا Love in my baby boo, love in on the road.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

free. It was all a dream, so you disappeared. Italy.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 shape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 do